Marjon Koekoek met het NOS-journaal. De commissie die seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt, komt vanmorgen met haar eindrapport. De omvang van het misbruik en de manier waarop de kerk ermee omging komt aan de orde. NRC-journalist Enna Dome, die als eerste mis... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 5 kilometer. De A28 Zwolle richting Utrecht is dicht bij het knooppunt Hoevelaken na een aanrijding.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 We snuggle close together like two birds of ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. wenst jullie allemaal fijne dagen en...